Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Nederlandse vrouw van 25 is omgekomen bij een schietpartij in een restaurant in een stad in Colombia. Twee daders kwamen naar binnen en openden het vuur. Ook drie anderen werden geraakt. Een Braziliaan is ook overleden en twee anderen raakten gewond. De schutters zijn er vandoor gegaan. Waarom ze begonnen te schieten is niet duidelijk. Bij de zoektocht naar een vermiste Britse journalist en zijn reisgenoot... zijn in de jungle in het Amazonegebied menselijke resten gevonden. Er moet nog een DNA-test worden afgenomen, zegt correspondent Nina Jurna. Maar ehm, eigenlijk gaat iedereen ervan uit dat het om... Eh, de stoffelijke resten van Dom Philips en Bruno Pereira gaat. Dat heeft deze verdachte ook toegegeven. Ja, want er zijn twee mensen opgepakt voor de verdwijning. Eén van die twee heeft toegegeven dat hij de mannen heeft doodgeschoten... en heeft nu dus ook laten zien waar ze begraven lagen. Kinderen in Saoedi-Arabië kunnen voorlopig niet meer spelen met vrolijk regenboog speelgoed en kleren in de kleuren van de regenboog... De overheid daar heeft alles in de hoofdstad in beslag genomen... omdat ze vinden dat het homoseksualiteit zou promoten. Volgens een persbureau gaat het onder meer om regenboogkleurige haarclips, t-shirts en etuis. De verkopers krijgen volgens de Saoedische regering een boete. En dan nog even terug naar gisteren en het vrolijke werkuitje van deze man. We hebben een vlag, een pen en bloemen en Onderwijsminister Dennis Wiersma hoor je. Hij ging langs bij Leroy uit Brabant. Die hoorde namelijk dat hij net als veel andere VMBO'ers... zijn schooltas in de vlaggenmast mocht hangen. Oh! Ja, fantastisch. dat is natuurlijk heel bijzonder. Je zit natuurlijk met spanning te wachten op een telefoontje... en dan staat, eh, vervolgens staat de minister voor de deur. En nou ja, dat verwacht je niet. Dus uh, ja, dat is gewoon superleuk. Ja, Leroy had ook nog eens een hele goede cijferlijst. Hij slaagde cum laude, dus met een 8 gemiddeld. En het weer nog. Opnieuw een zomersdagje vandaag. Veel zon en vanmiddag maximaal 22 tot 35, 25 graden. Morgen wordt het nog een stuk warmer. Dan kan het wel 30 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Het begint wat drukker te worden op de weg, maar al met al echt veel files staan er niet.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 Well, I don't wanna break yo con una yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros Yo quiero comerte, mami, mi antojo. Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido. Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolido. Pa' dormir mal contigo, prefiere morirse frío, pa' saltarse cosas. Prefiere saltar al vacío, a vivir. Que hasta su teclado tiene espacio Casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro.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 Is goed, dan haal ik vast bitter Kijk ons nou, we zijn weer terug bij We 18 jaar, nu snap ik waarom zij is afgeknapt. Kijk ons dan, we zijn weer terug bij jou. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander.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 samen met de Italiaanse premier Draghi en de Franse president Macron. Het is het eerste bezoek van de Duitse bondskanselier. Het is vaak te moeilijk voor ouderen om bij de overheid financiële hulp aan te vragen. Dat concludeert de nationale ombudsman. Veel ouderen maken daardoor geen gebruik van bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag... waar ze wel recht op hebben. Sinds 2012 zijn wereldwijd elk jaar meer mensen hun huis uitgevlucht... om te ontkomen aan oorlog, vervolging en ander geweld. Inmiddels zijn er 100 miljoen ontheemden.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 We can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you paid the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what to do? can it's a but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand slip inside in. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She knows she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fuckin' around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm out for sure. don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma break a check out and bustin' that down. But I gotta bust before I come. Slip, slip, slide. Zon, zee, zandvoort en Zomerhit. Black Eyed Peas y Juanes es el rime Y esta se llama La Paga. No me digas mentiras. No me digas mentiras. No me digas mentiras.